Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen voorlopig geen strengere strafmaatregelen tegen Rusland. Er is tot vannacht over doorgepraat door Europese leiders. En de conclusie? We doen al best veel en laten het daar voorlopig even bij. Toch denken niet alle landen er hetzelfde over, vertelt correspondent Thomas Pekschoor. Met name Polen wil strengere sancties voor Rusland. Bijvoorbeeld een verbod op import van Russisch gas, olie of kolen. Maar voor zo'n strenge maatregel moeten alle landen instemmen. En bijvoorbeeld premier Rutte is dat niet van plan. En ook een aantal andere landen wil niet zo ver gaan. Want, zeggen ze, als we ineens met al het Russische gas stoppen... <laughs> zitten we binnenkort in de kou. In het dorpje Hem in Noord-Holland is een groot autobedrijf bijna helemaal afgebrand. Het is een flinke klus voor de brandweer, omdat er binnen veel benzine ligt. Bewoners van het pand ernaast moesten hun huis uit. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Op de A1 in de buurt van Batman hebben meerdere auto's gisteravond flink wat schade opgelopen. Een vrachtwagen had een klapband gekregen en al het kapotte rubber lag nog een tijdje op de weg. Toen andere automobilisten daar overheen reden liepen ze schade op. Ze kregen een lekke band of moesten stoppen omdat hun bumper er half af lag. Nog gauw je hele huis door op zoek naar een muntje of onder de kussens van de bank voelen of er nog wat kleingeld ligt. Dat hoeft binnenkort niet meer. Voor sommige collectes voor een goed doel. KBF bijvoorbeeld gebruikt over een tijdje alleen nog een QR-code zodat je met je bank-app kunt betalen. Mensen kunnen aan de deur scannen en zo een donatie geven aan KWF. En door nu deze stap te zetten bereiden we ons voor op de toekomst en zijn we daar klaar voor. Er is lang niet iedereen blij mee, blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland. Vooral ouderen zien het niet zitten. Maar de collectanten die rondlopen met de rammelende bus zijn er wel heel blij mee. Geen zware bus. <laughs> Je moet natuurlijk ook afdragen bij de bank en tellen. En als ze pinnen, dan gaat het allemaal automatisch. Het weer, de dag begint vrij koud, maar straks gaat de zon weer volop schijnen... en loopt de temperatuur op naar 15 tot 18 graden. Dit weekend net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Er komen voorlopig nog geen strengere sancties voor Rusland. De Europese leiders spraken er gisteren in Brussel wel over... maar kwamen tot de conclusie dat er al heel veel gebeurt... en dat nog strengere sancties ook de EU zelf hard zouden raken. Meer dan de helft van de Russische raketten richting Oekraïne mist zijn doel of ontploft niet. Dat meldt Reuters op basis van Amerikaanse functionarissen. Bewijs voor die uitspraak is niet gegeven. Rusland zou tot nu toe zeker 1100 raketten hebben afgeschoten. in het dorp Hem in Noord-Holland woedt een grote brand in een autobedrijf. Bewoners van het pand ernaast moesten hun huis uit. Zij zijn ergens anders opgevangen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer, eerst koud en mistig, later veel zon bij 15 tot 18 graden.